Uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn drie mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. Drie raketten kwamen terecht op een bedrijf en een vierde op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen zijn vervolgens ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op Oekraïne, vooral op de energieinfrastructuur. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. Een van de slachtoffers moest gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden is niet duidelijk. Het Italiaanse eiland Capri kampt met een ernstig watertekort. Een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland is geknapt... en de reparatie laat nog op zich wachten. De duizenden toeristen die dagelijks naar het eiland komen zijn daarom niet welkom. Voor bewoners is er nog wel een beperkte voorraad drinkwater. Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie. Ze zijn het niet eens met de schadevergoeding die ze moeten betalen. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman... die drie jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. En Kylian Mbappé heeft voor het eerst sinds hij zijn neus op het EK brak... weer een wedstrijd gespeeld. De Franse stervoetballer speelde mee in een oefenwedstrijd. Tegen een Duitse jeugdelftal scoorde hij twee maal, maal en gaf hij twee assists. De Fransman brak zijn neus vorige week in het EK-duel met Oostenrijk. Hij speelde vrijdag vanwege zijn gebroken neus ook niet mee in het duel met het Nederlands elftal. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden.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 Zandvoort, op 106.9 FM. Oh, why is there something I don't know? Something very wrong. your life for as long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for.